Drie uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Suriname wil president Bouterse woensdag het parlement bijeenroepen voor een comité-generaal. Een geheime zitting waarin het parlement staatsgevaarlijke zaken bespreekt. Wat de president daar wil zeggen is niet bekend. Vorige week stelde de krijgsraad de amnestiewet buiten werking... zodat het decembermoordenproces kan worden hervat. Bouterse is hoofdverdachte in dat proces. De amnestiewet vrijwaarde hem en andere verdachten van vervolging. Hij zei na een uitspraak van de krijgsraad dat er een constitutionele crisis is ontstaan in het land. Buitengewoon slecht, zo noemde premier Rutte de uitslag van het Britse referendum in het Kamerdebat over de brexit. Verder zei hij dat de Britten in een ernstige crisis zitten en wat lucht moeten krijgen om orde op zaken te kunnen stellen. Rutte wil Groot-Brittannië niet dwingen om zo snel mogelijk uit de Europese Unie te stappen. CDA, D66 en PVV zijn wel voor een snel Brits vertrek. PVV-leider Wilders diende een motie in voor een Nexit-referendum, maar daarvoor is in de Tweede Kamer geen meerderheid. In het zuidoosten van Jemen zijn zeker 38 mensen omgekomen... bij drie gecoördineerde bomaanslagen in de havenstad Mukalla. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Het ging om een gecoördineerde actie die is geclaimd... door terreurbeweging Islamitische Staat. De aanslagen werden gepleegd bij zonsondergang... toen militairen, na een dag vasten vanwege de ramadan... hun maaltijd voorbereiden. In Den Haag zijn elf mensen aangehouden die het demonstratieverbod in de Schilderswijk negeerden. De arrestanten liepen aan het begin van de avond mee in een demonstratie tegen politiegeweld... naar aanleiding van de dood van Mitch Henriques, nu een jaar geleden. De demonstratie verliep zonder incidenten, maar mocht daarna niet worden voortgezet op een andere locatie. Volgens de politie waren de elf arrestanten dat wel van plan. Het weer. De komende uren droog en plaatselijk 8 graden. Overdag af en toe zon, maar later een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Ook de rest van de week is het wisselvallig.